Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Als Polen tanks van Duitse makelij naar Oekraïne stuurt... zal Duitsland dat niet tegenhouden. Dat heeft de Duitse minister van Buitenlandse Zaken, Baerbock... gezegd tegen een Franse tv-zender. Het interview komt direct na de top van Duitsland en Frankrijk in Parijs. Kiev vraagt al langere tijd om tanks... om daarmee aanvallen van Russische, tank, van Russische tanks af te kunnen slaan. Maar over de levering bestaat oneenigheid. Verschillende Europese landen willen hun eigen Leopard-tanks naar Oekraïne sturen. Maar omdat die van Duitse makelij zijn... moet Berlijn toestemming de Duitse regering twijfelde tot nu toe uit angst dat tanksturen tot een verdere escalatie kan leiden. Als westerse landen nog meer wapens leveren aan Oekraïne... dan leidt dat tot een wereldwijde ramp. Landen die eraan meewerken riskeren zelfvernietiging. Dat zegt de voorzitter van het Russische Lagerhuis... in reactie op het besluit van ruim 50 landen afgelopen vrijdag... om een nieuw pakket wapens naar Oekraïne te sturen. Als Washington en de NAVO wapens leveren die ingezet kunnen worden... om onze steden aan te vallen, zei de voorzitter... dan zou dat represailles met nog zwaardere wapens uitlokken. In Brussel zijn vanmiddag zo'n duizend mensen de straat op gegaan... om de vrijlating te eisen van de Belgische hulpverlener Olivier van der Kastelen. Amnesty International had deze week, op zijn 42e verjaardag... opgeroepen om vandaag te komen demonstreren. Van der Kastelen zit al bijna een jaar in de gevangenis... in de Iraanse hoofdstad Teheran. Hij wordt onder meer beschuldigd van spionage. Volgens de Belgische regering gaat het om een verzonnen aanklacht. De rechter in Iran veroordeelde hem tot een celstraf van 40 jaar. In de Krimpenerwaard in Zuid-Holland hebben agenten een man aangehouden die 167 reed op een weg waar je maar 80 mag. 35-jarige man zat in de auto met twee kleine kinderen. De politie heeft zijn rijbewijs in beslag genomen en de zaak gemeld bij meldpunt voor kindermishandeling.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 the sun my home still as a child I walked a thousand sorry miles To wait for my father To gather up his tools He said, my boy, you gotta run Don't wait for me, don't wait for mom We'll come get you When it's safe for us to move So I come find me like he said. And in that time I was alone, so many Just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I know. but I'm telling you, and I hope that I am heard.